ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De een noemt het triest, de ander vindt het stoer dat Avro Tros zijn rug recht houdt. Hoe dan ook, Nederland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Daar is gisteren de hele dag over vergaderd, vertelt verslaggever Joris van Poppel. Het is een ongekende crisis binnen de EBU. Avro Tros had de afgelopen maanden gehoopt dat meer landen zich tegen Israël zouden uitspreken, maar dat is niet gebeurd. Het werd een clash tussen een kleine groep waaronder Avro Tros tegen Israël, maar veel landen die niet van een boycott wilden weten. En dus is het resultaat gekend. De Israëlische omroep Kan doet volgend jaar gewoon mee. En vier omroepen, waaronder Avotros, doen dat niet. Opnieuw heeft de VS een boot opgeblazen in de Stille Oceaan. Daarbij zijn vier mensen omgekomen. Het is niet voor het eerst. De afgelopen tijd werden er al 22 aanvallen uitgevoerd op boten... waarvan gezegd wordt dat die drugs naar Amerika wilden brengen. Informateur Buma gaat vandaag proberen om alsnog een doorbraak te forceren in de formatie. Gisteren zei Buma dat hij na allerlei gesprekken geen mogelijkheden ziet voor een stabiel kabinet. Daarom komen de leiders van D66, CDA, VVD, GroenLinks-PVDA en JA21 vandaag nog een keer bij hem langs. En niemand zit erop te wachten, maar het lijkt toch te gaan gebeuren. De tijgermug is here to stay. Demissionair minister Bruin van Volksgezondheid waarschuwt daarvoor. Volgens hem is de kans groot dat de tijgermug zich binnen twee tot vijf jaar blijvend in delen van Nederland vestigt. Het RIVM legde eerder al eens uit waarom je dat niet moet willen. Omdat het een ontzettend vervelend uh, rotmugje is, dat je overdag eh, behoorlijk het leven zuur maakt. En daarbij komt dat als die eh, grote populaties vormt in Nederland... dat we hem dan niet meer weg kunnen krijgen... en dat er dan ook een risico ontstaat op eh, ziekteoverdracht. Dus tropische virussen die hier nu niet kunnen voorkomen... Die kunnen dan, eh, als die terugkomen met reizigers, verspreid worden door die tijgermug. Naar verwachting komt het ministerie komend jaar met nieuwe maatregelen om de tijgermug in Nederland te bestrijden. Het weer, het wordt een grijze dag, maar raakt niet van slag. Vanmiddag zie je de zon nog wel even, bij een graadje of 6, 7.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 Hij gaat op tafel zitten met de partijleiders van D66, CDA, VVD, GroenLinks-PVDA en JA21. De tijgermug is niet meer weg te krijgen uit Nederland. Demissionair minister Bruin schrijft aan de Tweede Kamer... dat deze ziekteoverbrengende exoot zich hier waarschijnlijk binnen twee tot vijf jaar blijvend vestigt. Opnieuw heeft het Amerikaanse leger een vermeende drugsboot opgeblazen. Bij de aanval in de Stille Oceaan zijn volgens het leger de vier opvarenden gedood. Het weer, het wordt een overwegend grijze dag. Later mogelijk wat opklaringen bij 6 of 7 graden. Dit is ZFM. las más teblas en la Rewind! Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that titty, now the city out sitting on. Hey, shorty, I know you wanna party. The way your body looking let me really feel naughty.